Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger meldt dat er zware gevechten zijn in een voorstad van Kiev. Het afgelopen uur zijn in de hoofdstad opnieuw explosies gehoord. Sinds gisteravond worden in Kiev met enige regelmaat ontploffingen en raketinslagen gemeld. Het is onduidelijk hoe groot de aanval is. De Oekraïense president Zelensky waarschuwde in een video dat hij vannacht een zwaar Russisch offensief op Kiev verwacht. Hij riep de bevolking op om de hoofdstad te verdedigen. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad zoals verwacht zijn veto uitgesproken... tegen een resolutie waarin de invasie in Oekraïne wordt veroordeeld. Rusland is een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... en kan daardoor resoluties blokkeren door tegen te stemmen. China, India en de Verenigde Arabische Emiraten onthielden zich van stemming. De andere elf leden stemden voor de resolutie. Steeds meer internationale sportbonden hebben aangekondigd Rusland voorlopig te mijden. Onder meer de Zwemfederatie, de Wielerbond en de Schaakbond organiseren voorlopig geen wedstrijden meer in Rusland. Daardoor is onder meer het WK Schaken van komende zomer weggehaald uit Moskou. Rusland mag door de invasie in Oekraïne ook niet meer de Formule 1-race in Sochi en de Champions League finale organiseren. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest dreigt het jaarlijkse Gergiev-festival te schrappen. Het festival is vernoemd naar de beroemde Russische dirigent Gergiev... die jarenlang het Rotterdamse orkest dirigeerde. Hij is een goede vriend van president Poetin... en steunde in 2014 openlijk de annexatie van de Krim. Het Rotterdamse orkest wil nu dat Gergiev afstand neemt van Poetin. Ook andere orkesten en concertzalen die met de Russische topdirigent samenwerken... willen dat hij zich publiekelijk uitspreekt tegen de Russische inval. Het weer, vrijwel overal vorst. Lokaal kan het glad worden. In het binnenland is er kans op mist. Overdag eerst koud, maar zonnig. Het blijft droog en het wordt maximaal 9 graden.